9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Normandië wordt herdacht dat precies 75 jaar geleden... de geallieerde troepen hun invasie begonnen om West-Europa te bevrijden. In de vroege ochtend van 6 juni 1944 werden tienduizenden militairen aan land gezet. Na zware gevechten slaagden zij erin om een Brest te slaan... in de Duitse verdediging van de Franse kust. Op Omaha Beach, zoals de geallieerden een van de vijf landingszones noemden... herdenken veteranen en nabestaanden de invasie. De pensioenen van 2 miljoen mensen in de metaal en techniek... moeten op 1 januari mogelijk worden verlaagd... ondanks de afspraken in het concept pensioenakkoord. De fondsen staan er zo slecht voor... dat er ook volgens de nieuwe regels een korting dreigt. Of de pensioenen omlaag gaan hangt af van de beleggingsresultaten... die dit jaar worden behaald en hoe de rente zich ontwikkelt. Volgens pensioenfonds PME is er een reëel risico dat er wordt gekort. Gevolg van het akkoord is wel dat de pensioenen minder omlaag hoeven dan onder de huidige regels. In Purmerend zijn vanochtend 15 woningen ontruimd na een plofkraak. Bij de geldautomaat ligt nog een voorwerp waarvan wordt onderzocht of het een explosief is. De plofkraak was bij een automaat van ABN AMRO. De schade aan de geldautomaat, de muur en het dak is groot. Twee verdachten zouden op een scooter zijn gevlucht. Het is nog niet bekend of ze geld hebben buitgemaakt. Ook vannacht hebben onweersbuien en harde windstoten tot problemen geleid. In Beuningen, Velsen Noord en Werkhoven gingen huizen in vlammen op vermoedelijk naar blikseminslag. Rond de Vinkerveense plassen is veel schade door mogelijk een windhoos. In Utrecht werd een windstoot van 127 km per uur gemeten. Lokaal viel tot wel 50 mm regen en liepen wegen onder water. Op Schiphol konden door het slechte weer acht toestellen van Transavia niet landen. Ze zijn uitgeweken naar Rotterdam, België en Duitsland weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Geleidelijk breekt ook de zon door. Wel kan er vanmiddag lokaal een bui vallen. En het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wordt het een stuk warmer, 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blarikum 5 minuten vertraging. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blarikum en Muiden 13 kilometer file. Geeft een half uur vertraging door de ongelukken op de A10. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden Oost en Knopend Watergaasmeer een half uur vertraging. En op de A10 zelf knooppunt Koenplein richting Knoopend Amstel tussen Landsmeer en Afrit Watergaasmeer 9 kilometer stilstaand verkeer. Anderhalf uur vertraging, drie rijstroken zijn nog steeds dicht. En de westkant van Amsterdam heeft er nu ook last van grondverschuivingen. Zorgen ervoor dat de spitstrook bij Buitenvelder dicht is. Het levert 17 kilometer file op vanaf afrit Volendam. Drie kwartier extra reistijd.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 Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. somewhere in your 106.9. Dit is ZFM.